Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Brussel lopen tienduizenden mensen mee in een protestmars voor een beter klimaatbeleid. Belgische media spreken van de grootste klimaatmars ooit. Volgens de politie zijn er 65.000 betogers. Gisteren demonstreerden in Berlijn en Keulen in totaal 36.000 mensen tegen het gebruik van steen en bruinkool. Morgen begint in het Poolse Katowice de internationale klimaattop... waar landen afspraken proberen te maken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. De Duitse politie heeft een vrouw van 35 uit Duisburg aangehouden... omdat ze mogelijk twee baby's om het leven heeft gebracht. De zaak kwam aan het rollen toen in een kledingsorteercentrum in Polen... een babylijkje werd gevonden tussen ingezamelde kleding uit Duisburg politie kwam met behulp van speurhonden en tips bij de 35-jarige vrouw terecht. Bij haar thuis in Duisburg vonden agenten een tweede babylijkje. Ze zei dat ze de moeder is. Een DNA-test moet nog uitwijzen of ze ook de moeder van het eerste babylijkje is. Uit onderzoek blijkt dat de twee ongeveer gelijktijdig ter wereld moeten zijn gekomen. Bij acties van de zogeheten gele hesjes in Frankrijk... is opnieuw een automobilist om het leven gekomen. In het zuiden van Frankrijk botste de bestuurder van een bestelbusje... op een vrachtwagen bij een blokkade. Bij eerdere acties door gele hesjes op de snelweg... kwamen al twee mensen om het leven. De actievoerders protesteren tegen prijsverhogingen... voor brandstof en andere hoge dagelijkse kosten. In de eredivisie heeft PSV voor het eerst dit seizoen verloren. In de Kuip won Feyenoord vanmiddag met 2-1. De achterstand van Ajax op koploper PSV is nu teruggebracht tot twee punten. De Amsterdammers wonnen thuis in de Arena met 5-1 van ADO Den Haag. Heracles versloeg thuis VVV met 4-1. Het weer, vooral in het oosten nog wat regen en in het westen misschien wat zon. Het is een graad of 13.